Het wordt elk jaar meer, zegt de douane. Vorig jaar ging het om 49.000 kilo, dit jaar al om 68.000 kilo. En wat ons opvalt is dat we eh, veel vangsten hebben, maar dat we ook zien dat we een enorme toename van de vangsten hebben boven de 1000 kilo. Dus ongeveer een verdubbeling ten opzichte van van vorig jaar. Er wordt ook steeds meer kook gevonden in vliegtuigladingen en in de bagage van vliegtuigpassagiers. In de koffers en tassen vond de douane dit jaar 500 kilo. Er komt meer tempo in het boosteren. Afgelopen week gingen er meer dan een miljoen prikken in de armen. Dat is bijna evenveel als in de twee weken daarvoor. Volgens het RIVM heeft nu ongeveer 21% van alle volwassenen een booster gehad. Wie tijdens de kerst de Gingerbread Man koekjes van Albert Heijn niet heeft opgegeten, deed daar goed aan. In deze peperkoeken kan namelijk metaal zitten door een productiefout. Het gaat om de koekjes met een houdbaarheidsdatum van 1 februari 2022. Die kun je beter niet eten en terugbrengen naar de supermarkt. Het dartwereldkampioenschap zit erop voor Michael van Gerben. Hij testte positief op corona en zo komt er een eind aan zijn toernooi. Hij zou eigenlijk vanavond spelen in de achtste finales. Gisteren testte Vincent van der Voort, een andere Nederlandse darter, ook positief. Antwerpen zat weer bomvol Nederlanders vandaag, net als gisteren. Het advies is om niet te gaan, maar veel Nederlanders gingen toch. Hij zit al twee weken thuis, dus eh, hij wil het echt even uit. Oh, wij mochten van Mark Rutte niet in Nederland shoppen toch? Dus moeten wij dat hier doen. Wat gaan je doen? Eten, shoppen. Het werd zo druk dat het centrum compleet vastliep. De Antwerpse gouverneur riep Nederlanders opnieuw op om niet te komen. Nederlanders zijn altijd welkom, bijzonder ook in Antwerpen. Maar nu is het echt niet het moment. Dus alsjeblieft, nu niet. Blijf thuis, houd u aan de maatregelen. Denk aan uw gezondheid en aan die van een ieder. Niet gaan blijft een advies, het mag dus wel. En daar profiteren ook de hotels van. In Gent zijn vier van de vijf kamers geboekt door Nederlanders. Het weer, het regent op veel plekken. Vooral in het westen en zuiden zijn de buien fel met veel wind en onweer. Vannacht is het droog en kans op mist. Het koelt af naar een graad of drie. En morgen is het weer een grijze dag met veel regen en het wordt dan zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N201 van Zandvoort naar Uithoren is dicht bij Hoofddorp. er ligt al de hele middag olie op de weg. Het asfalt moet daar worden gerepareerd. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voor de weg weer kan worden vrijgegeven.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 Welkom en veel luisterplezier. Ik concludeer dat de comeback van de Zack Brown Band niet alleen hun comeback is... maar ook dat ze weer mogen en kunnen toeren. In zekere zin heeft het ook te maken met het feit dat ze terug zijn bij hun sound. De titelsong denkt mee als het om de beste song op dit album gaat... There's no steel on the factory line, no crops in the field, no singing on the stage, yeah, we know how you feel. There's a thousand empty classrooms, broken glass in the streets, old glory hanging on houses we're not supposed to leave. It may feel like Lady Liberty's down on her luck, but when you hit rock bottom, time for all different colors to break the chain of indifference and serve one another for the future of our children, new American dream for the future of our Het voorgaande album Diol werd minder goed ontvangen door de fans... omdat de band afweek van hun sound met als gevolg een moderne saus... wat de liefhebbers niet pruimde. Gelukkig is de Zack Brown Band tot inkeer gekomen. Getuigen songs als Slow Burn en Out in the Middle... sweet smile with hair in the wind And my hand on her knee made me king of the world for a little while Yeah, she was something back then Headed down on the blacktop, fogged up on the side road Young love in the radio all summer long Georgia days on the lakeshore and her sun-kissed skin. That summer went fast, but lingers like sand on the floorboard. Yeah, she was something back then. Nights out on the boat dock, fireflies and pie young love and the radio all summer long. Sometimes a memory like that is a slow burn. to know Elke song om de Foolies, dus ook Foolies Minded van Anthony Ray Wright, heeft wel iets bijzonders. En de conclusie is dan ook dat de tien songs een aangenaam half uurtje opleveren. Dit is het favoriete album van de maand. here once more. I just can't stay away. Why? Why haven't I learned before? I'm just here wasting my time. You're good for me. I think I need you. I see the devil. tussen mijn the devil lies inside Disco Marching kennen we allemaal, in legio-uitvoeringen. Maar voor deze gaan we naar de moerassen van Louisiana. Bio Rooks is onze kids. Time. cover van deze week. Weile Bob Luman coverde de Johnny Harton klassieker Honky Tonk Man, evenals zoveel anderen. I'm a honky tonk man And I can't seem to stop I love to give the girls a whirl To the music of an old jukebox But when my money's all gone I'm gonna tell the phone Hollering, hey, hey, mama Can your daddy come home? honky tonk man, Jukebox a morning, honky tonk sound. That's when I wanna lay my money down. Cause I'm a honky tonk man. And I can't seem to stop. I love to give the girls the world to the music of an old jukebox. But when my money's all gone, I'm on the telephone. Hollering, hey, hey, mama, can you daddy come home? Oh, can your daddy come home? Oh, can your daddy come home? mercy. Can your mercy. Country tot op het bot.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 Jodie Miller, eigenlijk een naam Myrna Joy Miller, is een Amerikaanse zangeres. Enkele hits van haar zijn He's So Fine en Baby I'm Yours. Het slotnummer Don't Be Cruel kennen we natuurlijk allemaal. De inmiddels 80-jarige Jodie kan omschreven worden als een ster van toen. so fine. Wish he were mine. That good looking boy over there. The one with the cold black hair. I don't know how I'm gonna do it. But I'm gonna make him mine. He's the envy of all the rest. It's just a matter of time. He's a soft spoken guy shy. Makes me wonder if I should even give him a try. But then I my own. sweet kind of shy. satisfied. Nothing in this world can drive me. Crossroads. Country Flashback. sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I'm something I might have said. Please forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. don't be cruel to a heart that's true. heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. De liefhebbers van South Mountain herinneren zich Dan Washburn als zanger van deze formatie. Hij is op de solo tour gegaan en schrijft veel van zijn eigen materiaal. I'd Rather is zijn nieuwste. Gotta go to work So I can pay the bills Spend a little money dancing with my honey at the old wagon wheel gotta change my oil. I gotta wash my truck. I wanna make it shine before I'm out of time to pick my baby up. But I'd rather be fishing a little me-time mission with the windows down, the radio up, spitting gravel around on an old dirt road little skin on skin, if you get what I mean. If it was up to me, I swear that's where I'd rather be. I gotta mow the lawn, should really paint the fence. Got a list longer than my arm that I ain't even started yet gotta head across town. Mama's laptop's down. Think I need a drink cause my brain's on the brink of coming unwound. But I'd rather be tanning on some tropical island. Grass skirts swaying, steel drums playing right on the beach. It's an all-inclusive, a little place you cut loose in clouds, no doubt, just living the dream. If it was up to me, I swear that's where I'd rather be. There's a few things I gotta dancing. Toss a few back, have a few laughs with my girl and my friends. A little country throwdown, pick it up a notch and go to town. Party like there's no tomorrow, hoop and holler kind of thing. If it was up to me, I swear that's where I'd rather be. If it was up to me, I swear that's where I'd rather be. forget all this stuff. this is where I'd rather be. Door de jaren heen heeft Louise songs bijgedragen aan veel van de albums van haar man Bill Kirschen. Louise is blij om eindelijk haar originele liedjes, waaronder Honky Tonk Song, te kunnen presenteren op haar debuut-cd. En haar eigen verhaal te vertellen in woord en muziek. Spotlight. Leftover Feelings van John Hyatt en de Jerry Douglas Band is een prachtig album. Spijtig dat het naast de boot is gevallen als album van de maand. Ik heb er echter drie uitzendingen aandacht aan besteed en doe dit nu aan het einde van dit jaar nogmaals. Zonder onderbreking luisteren we naar The Music is Hot, All the Lilacs in Ohio en Long Black Electric Cadillac. Geniet ervan. birds have started to sing with those old bullfrogs. And the music is hot. You tuck in the kids and think of a nice long bath. You notice your mom staring back from a photograph. return, you're certain you can hear her laugh. And the music is hot. You got a story about 20 miles long. You got a tune like a number one song. You got the sweat like the shirt off my Pourquoi Crossroads.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 Vertederd door de lofuitingen schrijft Jared Birmingham zijn aanpak toe aan zijn echte ruige levensstijl. Going and the blowing. Oh. It's a mighty tough life, but I like it all. pocket bag. afscheid nemen door 2 dollar in de jukebox te stoppen. Vervolgens neemt Dustin Sonier het roer van me over. Ik ben er volgende week weer, op dezelfde tijd en golflengte. I've got two dollars in the jukebox Five dollars in a bottle Ten more in case that don't do the trick I'll be dead broke tomorrow morning heartaches by the dozen And a lady on my mind is driving me crazy Why do I, why do I Need to see those blue eyes looking at me that way again After the way she did me, it's a sin How could she, how could she Just walk out and nights in her arms. Look where I am. I've got two dollars in the jukebox, five dollars in a bottle, ten more in case that don't do the trick. just a few homes few old oh, love stuur jullie allemaal fijne dagen en een